De inspectie voor de gezondheidszorg spant een rechtszaak aan tegen een apotheker. Aanleiding is de dood van een reumapatiënte. Op de verpakking van het middel metotrexaat had de apotheek gezet dat de vrouw dagelijks moest slikken, terwijl dat maar één keer in de week had gemoeten. In Nederland zijn in twee jaar zeven mensen overleden na een verkeerde dosering van metotrexaat. Vorig jaar had de inspectie de apothekers nog een waarschuwingsbrief gestuurd over het geneesmiddel. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de medewerkster op non-actief gezet omdat ze heeft geknoeid met DNA-bewijsmateriaal. De vrouw zou het DNA-profiel van haar partner hebben willen vernietigen. Hij is verdachte in een geweldsmisdrijf. De zaak werd ontdekt dankzij het speciale label dat elk DNA-profiel krijgt. Daardoor kan het NFI zien waar het ligt en wat ermee gebeurt. De fraude werd ontdekt via de toegangspas van de vrouw. VVD-voorzitter Ivo Opstelten gaat zich de komende jaren inzetten om de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen. De oud-burgemeester van Rotterdam is benoemd tot voorzitter van de Council Olympisch Plan 2028. Opstelten ziet sport als een binnende factor in de maatschappij en hij wil Nederland naar een Olympisch niveau brengen. Het aantal doden en gewonden door brand kan in Nederland met een kwart verminderen als banken, stoelen en matrassen met een brandvertrager zijn behandeld. Dat zegt het NIBRA dat zich onder meer bezighoudt met brandveiligheid. In Engeland en Ierland zijn al twintig jaar strenge regels op het gebied van brandvertragers in meubilair. In die landen scheelt dat 500 brandslachtoffers per jaar. Een Fransman heeft 100 miljoen euro gewonnen in de Europese loterij Euromillions. Hij had als enige alle zeven cijfers goed. In Nederland kan niet via Euromillions worden gespeeld. Ongeveer 40 miljoen mensen hadden vanwege de jackpot van 100 miljoen een lot gekocht. Het weer, geregeld zon, maar ook een paar wolkenvelden. In het zuiden later vandaag mogelijk een bui met een kleine kans op onweer.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 You don't know, never know. While I'm a man of many wishes. Hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide. Cause they heerlijk begin van de zaterdagmiddag met Stevie Wonder met Lately. Ja, ik moest rustig beginnen van Daniel. Dus dan doen we dat ook. Dag 62 in 2009. Hé, hey, wat doe jij nou? Die wil ik helemaal niet. Zo. Zo. Nee. Ja, dat is beter. Hé, hey, ik moest even opstarten, maar dan zijn we er ook. Dag 262 in 2009, nog 103 dagen over. Dat maakt het 19 september en we zitten alweer in week 38. Nou, we gaan kijken wat er allemaal gebeurd is. Op 19 september, tijdens 19 september, tijdens, eh, nou ja, wat je eigenlijk maar wil. Wie de jarig zijn. En natuurlijk veel muziek. Heel veel muziek. En dat gaan we doen met... Wat gaan we doen, eh, denk je dan? Ik vind een goeie. Anouk. Akoestische versie van Don't. Maar dit jaar heb ik nog voor je Simon Garfunkel Cresip. We gaan zo maar door. Maar dit is Anouk. to make up your mind. Draw a line and flip it down. Waiting for you. babe. So I waste my time lazy, crazy dreaming, sparkling wine and twist the lime, whiskey soda holding time when you're. la la la la la la la Stones, I can get no satisfaction. En daarvoor Anouk Jones. Ik denk, ik ga weer eens even de, nummers uit de oude doos trekken. Maar ook de nieuwe nummers natuurlijk, die komen ook voorbij. Wees maar niet bang. Zoals eh, bijvoorbeeld, een, het is wel een oud nummer. 1973 is het origineel. Knocking on Heaven's Door. Ga je zo direct horen. Geschreven door Bob Dylan en werd uitgebracht op het album Pete Garrett en Billy the Kid. En natuurlijk de gelijknamige film. Maar eh, Knocking on Heaven's Door ken ik zelf in principe alleen maar van Eric Clapton. Maar als we nou gaan kijken wie het allemaal heeft gecoverd... Er zijn er heel hoop Bob Marley, Eric Clapton, Bon Jovi, Wyclef, John Seether, Cold Chisel, Television, Led Zeppelin, Randy Crawford en reto Chili Peppers. U2 en Avril Lavigne. En Avril Lavigne is een eh, jonge meid nog, 25 jaar. Ah nee, ze is nog 24, ze wordt bijna 25. Volgende week wordt ze 25. En die versie ga jij van mijn horen zo direct.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 I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. Nobody like to be in my place instead of me Cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie I'm a king without a crown, hanging loose in a big town But I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong King of the bongo, king of the bongo Hear me when I come, baby King of the bongo, king of the bongo See me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hit me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hit me when I come drinking of my bongo. All that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come. I was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I started banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. when I j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. Parijs is hij geboren, onze van origine Spaanse zanger. Manu Chao. José Manuel Thomas Arthur heet hij officieel. Ja. En je hoorde... Uh, ta pam, pam, pam, pam. Uh, eh, Ja, ik moest even denken hoe die ook weer heette. Daarvoor hoorde je Diggy Dex featuring even Eve de Rovers met Slaap Lekker. En heb ik zelfs even naar die tekst gekeken. Want er ligt eentje hier in de studio nog steeds te slapen, Daan. Ben je al wakker? Nee, nog niet. Oh. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch, toch? Wat een tekst eigenlijk, dat klopt toch helemaal niet? Nou, echt wel. Ja? Nu wel. Is wat ik zei tegen haar. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Eh, ik ben een lekker ding. <clears throat> ik ben lastig. Ja, je bent lastig, ja. Nog meer jij is fantastisch, toch? Maar ik ben wel fantastisch. Kijk maar, want de studio is wel opgeruimd. Ja, de studio is wel weer mooi schoon. Het ruikt hier weer fris. Nou ja, totdat Rob binnenkwam natuurlijk. Maar daar kan je ook niks tegen doen. Dan krijg je er gewoon allemaal gratis bij. Eh, sorry Rob. We gaan even kijken wie er allemaal jarig is vandaag eigenlijk. Want ik ga zo direct een plaatje draaien van Candy Dulver. Want zij is vandaag 40 jaar geworden. Charlie Luske is vandaag ook jaar 31 jaar. En Twiggy, een Engels fotomodelactrice en schrijfster, is vandaag 60 geworden. Jaap Drupsteen. Kennen we die allemaal? Nee, ik ook niet. Nederlandse vormgever is vandaag 67 geworden. Eh, William Golding, een Brits acteur, is in 1911 geboren. Is om 19 juni 1993 helaas overleden. En we gaan kijken wie nog meer overleden zijn. Bert Bakker, Nederlands uitgever, geboren op 3 april 1912, maar is in 1969 op 19 september overleden. Ja, je hoort het goed. So Yesterday van Hilary Duff. Daarna krijg je nog van mij Simon en Garfunkel. En Candy Dulver natuurlijk. You change your life if you wanna. You can change your clothes if you wanna. If you change your mind.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 And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering sound. Speciaal omdat ze nu jarig is, Kenny Dulver. 40 jaar geworden vandaag. Hey, joh, de nummer 6, Go Go. Weet je wat we eens gaan doen? We gaan eens kijken naar... Eh, hoe het eigenlijk met de, de, de, de films eh, vertegenwoordigd is in de Nederlandse bioscopen. Want op nummer 10 hebben we de hangover. Ja Rob, hij zit er nog steeds in. Iedere week weer opnieuw. Je hebt er nou niet zo'n last van zo te zien hè? Je bent ook afgesloten met cola, dat moet je ook niet doen. Op nummer 9 Funny People, comedy uit Amerika. En op nummer 8 Millennium, mannen die vrouwen haten. Ice Age Dawn of the Dinosaurs nog steeds in de lijst op nummer 7. En The Taking of Pelman 1, 2, 3 nummer 6. Force op nummer 5. My Sister's Keeper op nummer 4. En hij is alweer gezakt. Harry Potter en Half-Blood Prince op de derde plek. De tweede plek wordt bekroond met The Final Destination. En Inglorious Bastards op nummer 1. En dan gaan we eens even kijken wat allemaal in het circus zelf te zien is. Force is dagelijks te zien om 4 uur. The Proposal is ook, vrijdag tot, is ook bijna dagelijks te zien. Vrijdag tot en met maandag om half twee en donderdag tot en met dinsdag om 7 uur. Public Enemies is te zien dagelijks om half tien. En dan hebben we nog de filmclub Simon van Kolm, woensdag om half acht, maar die naam kan ik niet uitspreken. Ik ga het proberen. Il Papa di Gio Giovanna. Nou, geweldig. Vind ik dat heel mooi. Hey, oorspronkelijk is hij van Dixie's Midnight Runner. Maar ik heb hem in de versie van Real Big Fish. Come on, Eileen. told you there's no one above you.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 En sindsdien gaat het met mij niet zo goed. Ik weet wel waar ze wonen, want je kunt het zien als je de letters van hun naam omdraait. De waarheid is een raadsel en het gaat als volgt. Is een goede vriend, maar altijd te laat. Ik heb een eigen flat, ik heb de radio aan. Het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI. Een tijdje terug reed ik een fietser dood, maar gelukkig heeft geen mens me gezien. Het komt mij zelden voor dat ik een zin afmaak En je maakt mij echt niks wijs het noodlot is een raadsel en het gaat als volgt. Het kost je niks en toch altijd prijs. Als ik uitga ben ik een fotograaf en ik ben schrijver als ik vrienden bezoek. Op het ogenblik zit ik heel even zonder werk, maar binnenkort begin ik aan mijn eerste boek. In de spiegel neem ik soms alvast de poot Stuurman uit Spijkenis is hij overgevlogen. Erik de Jong, oftewel beter bekend als Spinvis. Oeh, hangt de telefoon erop. Nou ja, jammer dan. En dan hoorde je Van Morrison met Have I Told You Lately. hey, de cartoons kennen we die nog. Alright, you go ooh, ooh, ooh, ah, ah, ting, ting. Walla Walla Bing Bang. All right! Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Do do do do do do do. Ooh, I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me ooh, ee, ah, ting, ah, ah, tang, wah wah bang, bang.